weer warm, 26 graden in het noorden, plaatselijk en zuidoosten. Vanuit het zuiden toenemende bewolking met later vanmiddag en vanavond onweersbuien met kans op windstoten en hagel. Het blijft de komende dagen zonnig zomerweer. Morgen wordt het zo'n 24 graden. In het weekend een graad of 30. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de A13 dicht van Den Haag naar Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd bij Delft-Noord. Er staat nu 4 kilometer file.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 The king of music. King. He is the king. He's the king. He's great. I love him. He's the king. He will always be the king no matter what. I think he's a good, clean fellow. I have been to his home many times. Touched the gate and everything. <laughs> that just Crazy. turns me on just to do that. What's what going to do when I watch him tonight? <laughs> They've got an ambulance waiting by. If he said, come along, let's go, I wouldn't look back imagine he'd still be as good looking as he always was. Just older. Yes, I was in love with him. Oh, he's such a sexy person. I'm not a spring chicken anymore. <laughs> he's great. I've got a daughter about 12 years old, and I've talked about Elvis and about how great he was when I was growing up. She has no idea who the man is. I think a kid can't grow up without knowing who Elvis Presley is. We're retired people, and all ages come to see him, I think. Oh, I'm so nervous I can't stand it. <laughs> he's so special and everything, and he's the best looking guy in the world. This is about my 28th concert since 1972. That was me, me a legend. <laughs> I'm so excited. I could just, oh, I can't wait. Eh, begin, mogen we wel even stellen. Uh, wacht even, mijn koptelefoon. Oh, oh, oh. <laughs> Zo, hè, hè. nou. Oké, doet hij het? Ja, hij doet het. Oké, eh, ik zei het al, dat was een spectaculair begin. Elvis Presley natuurlijk, want u weet het, als u goed opgelet heeft... dan weet u dat we vandaag Elvis gedenken. Het is morgen precies eh, hoe lang is het ook weer? Ja, morgen is het, eh, nou, een aantal jaren, 35 jaar geleden moet ik zeggen. 35 jaar geleden dat Elvis Presley overleed, 16 augustus 1977, om precies te zijn. En het fragment wat u net hoorde, dat kwam uit een concert dat hij in eh, juni van dat jaar 77 nog gegeven heeft. Dus dat was eigenlijk redelijk vlak voordat, eh, voordat hij er tussenuit ging. Elvis Presley dus, eh, daar gaan we het vandaag over hebben. Dat vinden we leuk. Ik hoop dat u het ook een beetje leuk vindt. Eh, we, gaan, we gaan wat leuke dingen draaien. We gaan wat, nou ja, natuurlijk hoofdzakelijk muziek van de King draaien. En... Ehm, ja, Elvis Presley werd geboren eh, op 8 eh, januari, dat weet ik nog. Ik weet niet meer precies welk jaar. 1935 eh, geloof ik, als, ik het goed heb. Ehm, als zoon van Vernon Presley, hij heette voor, oorspronkelijk heette hij Elvis Aaron Presley. En ehm, nou ja, hij kwam uit een zeer uh, eh, gezin in Tupelo in Mississippi. Eh, en dat is ook behoorlijk van invloed geweest op zijn eh, karakter. Hij heeft ook best wel gospels opgenomen en zo. En kerstplaten en al dat soort dingen. Die gaan we niet draaien <laughs> vandaag, want kerst vind ik met deze temperatuur een beetje, een beetje surrealistisch. Dat doen we niet. Maar in ieder geval, ehm, na wat baantjes als bioscoopbediende en verder nog als vrachtwagenchauffeur besloot hij, eh, of kwam hij eigenlijk langs eh, de Record Service in, in Memphis. Eh, wat gebouw waar onder andere het Sun label van Sam Phillips gevestigd was. En daar kon je, dat kan tegenwoordig ook nog, hè, alleen toen ging het nog met plaatjes. Kon je dus een nummer opnemen en dat op een singeltje laten persen. En dan kreeg je één exemplaatje mee naar huis. En... Nou, dat was dan jouw plaatje. Zo, verder. Maar eh, het, dat hij dat de eerste keer deed, dat hij een plaatje voor zijn moeder opneemt, opnam, werd hij gelijk eh, wel, uh, ja, vestigde hij wel de aandacht op zich. Vanwege zijn, zijn toch wel aparte stem en zijn, zijn, zijn energie vooral in zijn muziek. En ja, nou ja, dat, dat leidde dus tot veel meer. Want hij kreeg dus een contractje bij, bij Sun uh, Records van Sam Phillips. Later is dat eh, overgegaan naar RCA. Eh, hij kreeg een goede manager. En ja, dat was nog een, een, Nederlander ook. Namelijk Dries van Kuik. Zeg je niks, hè? Dries van Kuik. Nee. nee. als ik tegen je zeg Colonel Parker, dan weet iedereen natuurlijk gelijk waar het over gaat. Want in Amerika liet hij zich zo noemen. En kijk hoor. Ik heb dat singeltje gestaan, maar ik kan ze gaan niet vinden. Um, Oké. We gaan proberen een van die oude opnamen van Elvis aan u te laten horen, dames en heren. Kijk, uh, ja. u maar. En dan gaat het natuurlijk over het nummer That's Alright Mama. Oh, wacht even. Dan gaat hij iets niet helemaal zoals moet. Uit. Goed, dat was even een technisch foutje, dames en heren. Maar luistert u nu naar Elvis Presley. live uitvoering van, eh, van dit eh, eerste singeltje van Elvis Presley. That's Alright Mama, een nummer dat hij eigenlijk een beetje voor zijn moeder opnam. En eh, nou ja, hiermee is het eigenlijk allemaal begonnen voor hem. want dit werd toch een van zijn eerste hits. Zij het nog plaatselijk, maar daarna begon het natuurlijk eigenlijk allemaal goed. Ik ga niet helemaal chronologisch alles alles doornemen. Want dat, we pakken gewoon uit elke periode van Elvis leven pakken we gewoon wat, eh, wat liedjes. En het frappante is dat Elvis Presley, ondanks dat hij nu al 35 jaar dood is... Ehm, dat het nog steeds, nog steeds, de best verkochte soloartiest aller tijden is. Daar kunnen de Beatles niet tegenaan. laten. Nou, dat zijn geen soloartiesten natuurlijk. Maar ook Michael Jackson kan er in de verste vetten niet aan te pas komen. Nee, Elvis was een, echt een van de allergrootste. Eh, in de studio zit hier bij mij, dames en heren. Daar ben ik wel heel blij mee natuurlijk dat hij er is. Eh, Albert-Jan. Ja, Ruud. Ik ga even kijken welke... Oh, dat is die microfoon. Ja, dat, ja, dat is die andere. Goedemiddag. Goedemiddag, Albert-Jan. Eh, ja, leuk dat je er bent trouwens. Ja, ik hoorde dat je, Elvis de Pelvis ging draaien. Dus, dus ik denk, nou, daarom kom ik even langs. Ja, en wat heb jij met Elvis? Eh, nou, ik eigenlijk niet zoveel, maar mijn zus, mijn oudere zus had daar erg veel, veel mee. Want het was eigenlijk een eh, generatiegenoot van mijn zus. Ja. En eh, vandaar dat ik een aantal LP's van haar georven heb. Ja. En zo dus ook in aanraking kwam met Elvis, de Pelvis, op een jaar of 16, 17 destijds al. Ja. En op menig feestje werd Elvis gedraaid. Ja, het is, het is nog steeds, dat vind ik zo verpand. Hè? Het is nog steeds, de man is nog steeds 35 jaar na zijn dood. Zo ongelooflijk populair. En dat landgoed van hem in Memphis, Tennessee, dat Graceland, dat is nog steeds, Dat is nog steeds een bedevaartsoord. Ja, en dan worden elke dag komen daar nog duizenden mensen om, om, om eh, die plaats waar hij dus een, eh, een, deel van zijn leven gewoond heeft. Waar hij, eh, waar, en waar zijn graf ook is natuurlijk, want hij is op zijn eigen landgoed begraven. En eh, die komen daar nog steeds als een soort, soort mekka komen ze daar naartoe, hè? Ja, dat is eh, nog steeds eh, volle bak elke dag. Het is ongelooflijk dat zo iemand... Ja, toch, maar hij heeft toch zo'n geweldige indruk gemaakt in die, voor die generatie. En die generatie daarop en die generatie daarop. Is dat die uh, Elvis nog steeds blijft bestaan, als het ware. Het is een instituut. En het leuke is dat die... Of, ja, het mooie is, hij begon natuurlijk in zo, zo rond 1955, 56. Toen ook de rock and roll opkwam en Elvis is natuurlijk wel de man die voor, eh, samen met Bill Haley onder andere, ehm, voor de blanke generatie die rock roll toegankelijk gemaakt heeft. Hè? Want daarvoor kon, het er niet doorkomen, want het was zwarte muziek. En in het Amerika van die tijd luisterden blanken natuurlijk niet naar zwarte muziek. Dat was ten ene maal not done. En, eh, of not done, moet ik natuurlijk zeggen. Want dan denken ze dat het dun is en dik. Maar <laughs> <laughs> dat was nog dan. Dat je dus eh, als blanke naar zwarte muziek luisterde in die tijd. Eh, en Elvis is dus eigenlijk wel degene geweest die die zwarte muziek... want dat is ook een rol toch echt wel... die zwarte muziek eh, ja, voor een heel groot publiek toegankelijk heeft gemaakt. Overigens, dat moet je natuurlijk wel bij vertellen... dat Amerika groeide van Elvis Presley, hè? In eerste instantie. Ja. Ja, het was niet om aan te horen. Het was te revolutionair en het kon niet. En het, het had niks met muziek te maken. Nee, en vooral zijn bewegingen. Daar spraken ze schande van. <laughs> het heupwiegen. Waardoor hij dus ook in de naam, de naam pelvis kreeg. Dat heeft dus inderdaad te maken met uh, We gaan weer een plaatje draaien. Want we moeten niet alles uh, volkletsen natuurlijk. Want het gaat besloten om de, om de muziek van de King. En daar gaan we nu iets van draaien. Weer een geweldig nummer. Ik zeg het al, we pakken uit elke periode eh, in willekeurige volgorde wat. Een soort random, zou ik maar zeggen. Hè, om in deze tijd te blijven. En ik krijg nu dus te horen een singeltje. En dat heet Can't Help Falling in Love. Use Elvis weer. een snellere versie van gemaakt heeft. In het, eh, toen, eh, toen een beetje de disco opkwam en zo. Volgens mij hebben we die ook nog. En die komt... Eh, wat later in het programma aan bod. Dat kan ik u, als we die kunnen vinden tenminste. Um, ja, een paar jaar geleden ineens was Elvis ineens weer een hot item. Omdat er een omdat er een plaat uitkwam die heette A Little Less Conversation. Er was een of andere figuur met zo'n ja, zo'n computerfiguur. Eh, Junkie XL of wat event. die vent. Eh, die dat nummer eh, had opgewerkt. maar daarvoor had ik eigenlijk <laughs> nooit van dat nummer gehoord. En uh, wie verbaast mijn verbazing, of wie, wie schetst mijn verbazing, moet je natuurlijk zeggen. Ja, dat het eigenlijk gewoon een, een, een nummer was wat ook in een film van Elvis voorkwam. Ehm, ik heb nu een hele leuke versie gevonden. En die ga ik u nu laten horen. Ja, dus dit is de originele versie van A Little Less... van A Little Less Conversation. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Oh, you might open up your heart if maybe satisfy me. eyes and listen to the music, dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. Hey, less conversation and more action. All this aggravation and satisfaction. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Set your mind and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, Girls it's getting late, you just sit wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation and satisfaction in me. A little more fight, a little less spark, a little less fight, a little more Shut your mouth and open up your heart, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Eh, ja, dat was hem dus, wou ik zeggen. Elvis Presley. Met A eh, Little Less Conversation. En dan wel de, de originele versie. Dus eh, niet de, de mix die... niet de mix die Junkie XL ervan gemaakt heeft, maar het origineel nummer. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik hou nou helemaal niet van al die remixen. Ik vind het verschrikkelijk. Ehm, dus ik vind dit beter. Wat vind jij ervan? het gaat niks boven het origineel. Nee dat, daar zijn we het dus ook wel over. Maar ja, commercieel gezien is een remix natuurlijk altijd wel handig, hè? Ja, ja, ja, ja. Dat is ook wel handig. Maar ja, ik vind de meeste die het doen, vind ik nou niet bepaald echt smaakvol. Nee, Deze viel dan wel mee. Hoewel ik wel fel vond dat de computer wel te veel op de voorgrond stond. En dat Elvis eigenlijk een beetje verzoop in al het, eh, in al het ritmische geweld wat erachter zat. En dan hoor ik toch liever deze versie. Eh, er is trouwens ook nog een live versie van. Uh, zag ik toen ik uh, zat, zat, te zoeken gisteravond. Er is ook nog een live versie van. Maar die heb ik zo niet, niet, gauw Maar die is er dus ook nog. En die komt dus uit een film vandaan. Ik dacht dat het uit... Eh, eh, uit Hawaii, hoe heette die film? Bloem Hawaii heette die film. En hij heeft wat films gemaakt hoor. Ja, ja, ja. Van die zoetsappige met al die mooie dames in bikinis van uit die tijd. Ja, ja, ja. En het punt is zelfs dat, dat een van de grote Hollywood regisseurs gezegd heeft dat Elvis Presley een heel groot acteur zou hebben kunnen worden als hij niet gedwongen was al die zoetsappige eh, liefdesfilmpjes te maken. Want het was inderdaad ook nog eens, behalve een verschrikkelijk goed zanger, was het ook nog eens een keertje een fantastische acteur. Alleen in dat, dat punt kwam hij niet uit de verf, omdat hij dus inderdaad eh, van, eh, van zijn management natuurlijk allemaal van die zoetsappige B-filmpjes moest maken. Maar goed, buiten dat. We gaan even rock'n'rollen jongens, want Elvis is per slot van rekening groot geworden door, door de rock'n'roll. Eh, dat was het nummer That's Alright Mama natuurlijk al wel een aardig bewijs van. En we gaan nu een oude draaien van hem. Nou ja, alles van die <laughs> van hem draait is oud. Want die maandag komt hem natuurlijk al een hele tijd niet meer. Ehm, er zijn even zijn grote hits uit de, uit de 50 jaren. Elvis Presley. En het liedje heet Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog. was dat. Ik zei het al, dus Elvis Aaron Presley, zoals de man officieel, eh, zoals de man officieel heet, eh, werd geboren op eh, dinsdag 8 januari 1935 in East Tupelo, Mississippi. En in september 1948, toen Elvis dus 13 jaar oud was, ehm, verhuisde hij en zijn ouders naar, naar Memphis, Tennessee. Jawel, Oh, even kijken hoor, uh, naar Memphis, Tennessee. Eh, nadat hij eh, graduation had gehad, dus geslaagd was voor zijn examens op de, de Humes High School in Memphis. Ehm, ja, nam hij baantjes aan natuurlijk en hij werkte dus onder andere, zoals ik al vertelde, in een bioscoop. Ehm, en later... voor als, als truckdriver voor een firma die heette Crown Electric Company. Hij begon, zingen, zinging, hij begon op lokale plaatsen te zingen als de Hillbilly Cat. En dan, toen, eh, <laughs> toen, toen, tekende hij bij een lokaal eh, eh, ja, platenlabel. En in 1955 deed hij dat in RCA, met RCA. nou, zijn manager, dat weet u, dat heb ik u ook verteld, was een Nederlander. Dries van Kuik heette die. En, maar die stond in Amerika natuurlijk beter bekend als Colonel Parker. En eh, die heeft ook aan Elvis behoorlijk verdiend, mag je wel zeggen. En eh, zelfs is hij ook nog wel eens een opspraak geweest, maar dat weet ik ook niet meer precies wat dat ook weer zat. Maar in ieder geval, hij heeft Elvis groot gemaakt tot de artiest die die was. En het is nog steeds een van de... Nou, nee, nee, niet één van de... Het is nog steeds de best verkopende soloartiest aller tijden. Daar kan helemaal niemand aan tippen. Man heeft zo verschrikkelijk veel platen verkocht en verkoopt ze nog steeds want ehm, ja, zijn fans zijn buitengewoon trouw. En mensen die altijd vroeger al Elvis-fans waren, die zijn dat nog steeds. Jawel. Goed, hier komt een ander mooi liedje van Elvis. Suspicious Mind. Because Suspicious Minds. Een van zijn, eh, latere, uit zijn grote, eh, een van zijn latere hits. Uit zijn latere periode. Eh, toen hij het rock'n'roll al lang verleerd was. Want dat gebeurde natuurlijk wel. Op een gegeven moment het rock'n'roll tijdperk ging een beetje voorbij. En toen ging ook Elvis natuurlijk een beetje op de algemenere tour. Ehm, we gaan straks nog een paar leuke live-opnames van hem draaien. Want die heb ik. Ik heb een prachtige dubbel LP met daarop twee live concerten. Een, een tv-show en een concert wat volgens mij ergens in Las Vegas plaatsvond. En daar gaan we dus straks nog wat stukken van draaien. Dit heet de Suspicious Mind. Eh, wat is eigenlijk jouw, jouw favoriete Elvis track, uh, eh, Albert-Jan? Eh, ja, nou ja, de allereerste, Jailhouse Rock. Oh ja. En dat, die deed het erg goed bij de jeugd op een gegeven moment. Ja. En voor de rest heeft hij hele mooie eh, ja, spirituals ook gemaakt. Ja. En eh, dus, eh, zoals je al zei, dat hij die brug maakte tussen de, tussen de, de rock and roll en de, de negermuziek. was een echte ambassadeur daarvan. En daar zijn vele mooie voorbeelden van. Ja, ja het komt ook omdat hij in zijn tupelo periode daar werd hij dus altijd meegenomen naar de kerk. En daar zaten natuurlijk ook wel van die, die de, van die eh, eh, eh, zwarte Amerikanen, moet je zeggen. Ja, ik weet niet hoe je dat tegenwoordig noemt. je negers mag je niet meer zeggen tegenwoordig, geloof ik. Maar er kwamen ook veel negers natuurlijk. En vandaar dat hij dus... daardoor ook kennis maakte met, met, met gospels en, en spirituals en dat soort dingen. Dus dat heeft echt wel een, een duidelijke invloed op hem gehad. We gaan weer terug in de tijd. Dat kan ook niet anders als het over Elvis Presley gaat. En de hele uitzending gaat vandaag over Elvis Presley. Eh, want dat vond ik toch wel de moeite waard. En waarom? Omdat het morgen, dus morgen is 16 augustus. En morgen is het zijn 35ste sterfdag. Dus is het 35 jaar geleden dat hij in 1977 overleed. Volgende liedje wat we van Elvis gaan draaien heet All Shook Up. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, mm-hmm. ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, mm-hmm. ask me what's on my mind I'm a little mixed up but I feel fine When I'm near the girl that I love best My heart beats so it scares me to death When she touches my hand The want the chill I got Her lips are like a volcano It's hot I'm proud to say that she's my buttercup I'm in love I'm all shook up mm -hmm. My tongue gets tied when I try to speak. My inside is shaking like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and I love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Mm -hmm. sugar. Oh, ik wilde u nog even laten genieten van het haardvuurtje. <laughs> dat is het voordeel van, eh, van, van LP's, hè? Dat je, dat je gelijk het haardvuur er gratis bij krijgt. Nou kan ik me voorstellen dat we op dit, dit moment met deze temperatuur buiten niet zo op haardvuurtjes zitten wachten. Maar oké, ik vind hier nog weer wat leuks. Eh, we hadden daar straks hadden we het over... Eh, over dat nummer A Little, A Little Less Conversation. En dat komt inderdaad uit een film, A Little Love, A Little Life, als ik, uh, als ik het goed begrijp. En die versie die klonk ongeveer uh, zo. Uh, ja, zo dus. Zo klonk hij ongeveer. The computer will prove to you that the planets are wrong. Well, it's just making a lot of sound. Yeah, but you have to understand what it's saying. Do you know what it's saying? Of course I know what little less conversation, a little more action, please. All this aggravation is satisfaction in me. A little more fight, a little less bark. A little less fight, a little more spark. And close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music and dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. to Come along with me and put your mind at ease. Hey, a little less conversation. Ja, en eh, wat u nou niet heeft en eh, wij lekker wel, wij zien de film. All this aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't... Ja, dat origineel, of deze opname, die kwam dan uit 1968. En uit de film A Little Love. En Little Lie, heette, eh, heette die film geloof ik. Maar dat kijk ik nog even precies naar voor u. Goed, we gaan verder met, eh, Albert-Jan zei het al, een van zijn, eh, zijn favoriete nummers van Elvis. Ook uit een film trouwens. en het, het, het, verhaal achter die film is nog wel een beetje, een beetje vreemd natuurlijk. Want het gaat namelijk over een gevangenis. Vandaar dat het nummer ook Jailhouse Rock heet. Hier is hij weer. Elvis the King. En Jailhouse Rock. op de webcam, dus heeft u het niet gezien. Ik wel. Albert-Jan die stond helemaal te swingen in die studio. <laughs> ja, echt waar hoor. Nee, hij is echt mooi. Ja, dat is toch fantastisch. Zou dat filmpje, wat, dat, dat, was toen op een gegeven moment een hit. Toen hij weer, uh, werd weer een hit met top op kan ik met zoiets, zo'n programma. En eh, dan zag je dus echt zo'n stukje uit die film met al die cel, cel, celdeuren. En dat ze dan die, die zuilen naar beneden uh, swingden als het ware. Nee, wat een geweldige clip was dat. Ja, was geweldig. Toen hadden we dus al clips. <laughs> Natuurlijk. Dat, men zegt wel dat Michael Jackson dat heeft uitgevonden. Nou, dat is echt niet zo, want dat gebeurde in die tijd al. Elvis had ook al, al promotiefilmpjes voor zijn, voor zijn platen. Of, of fragmenten uit zijn films. Maar dat maakt allemaal niet uit, joh. Het, is leuk. Jailhouse Rock was hij dus. En ehm, ja, een van zijn, van zijn swingende nummers. Een van de leukste zwaardigheden is, vooral in die beginjaren dan nog, dat als Elvis op tv kwam, dan werd de cameralieden verboden om de camera te richten eh, beneath his waist, zoals dat heet. Dus beneden, beneden zijn middel. <laughs> Dus ze mochten, ze mochten alleen zijn bovenkant filmen. <laughs> ze mochten alleen zijn bovenkant filmen. Omdat die, die, die heupbewegingen van hem, die waren zo sensueel en zo seksgericht. Nou ja, in het, in het huigelachtige puriteinse Amerika van die tijd. Ze zijn trouwens op sommige plekken nog steeds, zo. Ja, eh, was dat natuurlijk helemaal, dat kon gewoon helemaal niet. De, alle dominees en priesters die schreeuwden moord en brand van de, van de, van de, van de kansel of de preekstoel vanwege de verloedering van de jeugd. Dat ze naar dit soort artiesten luisterden en kijk, keken. Het was gewoon meer dan verschrikkelijk. En... Eh, nooit hebben ze kunnen vermoeden dat Elvis de enige artiest ter wereld is die meer dan 600 miljoen platen verkocht heeft. Moet je dat eens even voorstellen. 600 miljoen platen heeft de man verkocht. Daar komt helemaal niemand bij in de buurt. Echt niet. Dat is, de man is zo ontzettend groot geweest. En is hij dat nog steeds? Dat is hij nog steeds eigenlijk. Want er is ook geen artiest denkbaar eh, die, die, die nog steeds zo'n enorme schare fans heeft. En, en trouwe fans heeft vooral ook. Die, die, die nog steeds met hem, met hem weglopen. Ja, nou, Elvis Presley dus. We gaan de hele uitzending aan hem eh, wijden. Ik heb nu weer een eh, fragment, een stuk uit een live concert. Dat ehm, volgens mij gegeven is tijdens een, een televisieshow. Eh, ook weer in zijn latere jaren. maar dat ik nog even precies na. Dat hoort weer zo dan van mij. In ieder geval is het interessant om het te horen. Het duurt 6 minuten en 1 seconde. Het heet I've Got a Woman. En het gaat over in Amen. Here's Elvis. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Well, well, well. Like a puppet. So you got well, I said I got a woman, because on time, good to me. Ooh, yeah. Well, I said I got a woman. to we to the Take eh, me alone joy. Okay, I'll turn around. Okay. Now, it's just a routine that I go through. Oh, hmm. Ever since I was a baby, I've been doing it. I was, you know, infant baby. No, it was the same thing. They could put diapers on me. <laughs> My mother said, still. <laughs> okay, I'll try to do it all at one time. Okay, so thank zeggen. very much. Thank Het was een zonde voor mij. Ik praatte door de king heen. Very much. <laughs> kan je dat niet doen, Jans? Ik kan er niet door de king heen praten. Hoe bedoel Maar goed, hier hoorden dus inderdaad wel zo'n beetje ook Elvis, eh, Elvis gospel invloeden. En het komt uit een uh, live concert. En dat is wel heel frappant natuurlijk. Wat nog geen twee maanden voor zijn dood gegeven is. Want hij was toen nog op een tour in juni 1977. Eh, dus, en hij overleed op, op 16 augustus 1977. Dus dit was nog, nou, nog, nog geen twee maanden voor zijn dood dat hij dit concert nog gaf. Maar ja goed, de man was gewoon al, al eh, ernstig ziek. En eh, hij leefde op, op heel veel medicijnen en pillen en troep en allemaal. en dat is hem toch uiteindelijk wel noodlottig geworden. Maar goed, eh, wat gelukkig van hem voort blijft leven is zijn ongelofelijke oeuvre aan prachtige muziek. Ehm, en daar gaan we nu nog weer een voorbeeld van draaien. Een liedje dat heet... Hallo, goedemorgen. <laughs> een liedje dat heet Return to Sender. Hier is Elvis weer. Return to Sender. Return to Sender. Again. next morning He brought my letter back She wrote upon it Return En dit was overigens wel weer de typische Elvis sound. Want eh, sound was niet alleen natuurlijk zijn fantastische stem. Maar laten we vooral even niet vergeten de heren die achter Elvis stonden. Eh, die zijn eigenlijk met hem verschrikkelijk beroemd geworden. Het is gewoon een, een, een group. Ehm, vroeger uh, actief in de jazzmuziek en zo. En die werden op een gegeven moment aan Elvis gekoppeld en hebben op heel veel van zijn eerdere werk vooral ehm, bijna altijd de achtergrondkoortjes eh, verzorgd. En dat waren de Jordanaires. Dat was echt een eh, fantastisch mannenkoortje. Er waren drie, vier mannen geloof ik. en die deden eigenlijk op al zijn oude platen deden die mee. Dit was dus Return to Sender. Even kijken naar eh, de technicus. Ja, het plaatje staat alweer klaar. We gaan eruit met, uh, we zullen waarschijnlijk niet helemaal kunnen draaien, maar we gaan hem gauw beluisteren. Suspicion. Hier is Elvis Presley. Tot aan het nieuws. am I so doubtful whenever you are out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps Dit ook al van de voor studenten. De boete van 3000 euro gaat op 1 september in. En geldt voor studenten die meer dan een jaar vertraging hebben opgelopen in de bachelor of masterstudie. studie. Maar inmiddels is een kamermeerderheid tegen de boete. Die roept staatssecretaris Zelstra op met een alternatief te komen voor de boete en het systeem niet in te voeren. Er waren al veel partijen die niet zien in de boete en gisteren sloot het CDA zich daarbij aan. De regeringspartij VVD wil de kwestie pas na de verkiezingen regelen. De NS past aan het eind van de middag de dienstregeling aan vanwege het verwachte onweer. Vanaf 5 uur rijden er op een aantal trajecten in de Randstad minder treinen. Met de maatregel wil de NS voorkomen dat het treinverkeer vastloopt als door bliksem en windstoten elektrische installaties beschadigd raken of bomen op de bovenleiding vallen. Op theaterfestival De Parade in Amsterdam houdt de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten. Bij windkracht 8 gaat de leiding overleggen met politie, hulpdiensten en gemeente omdat er dan takken van bomen af kunnen waaien. Bij het Indiëmonument in Den Haag is de capitulatie van Japan in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Met voordrachten, muziek en een kranslegging werd stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Er waren veel mensen bij de herdenking aanwezig. Zangeres Frederik Spricht hield een voordracht over haar moeder, die in een Japans interneringskamp in Nederland-Indië zat. Verder was er muziek en een défilé. Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 kwam er een eind aan een periode van bezetting, waarin zo'n 140.000 Nederlanders Nederlandse burgers en militairen vastzaten in Japanse kampen. Zeker 25.000 van hen kwamen om.